Kundige hervormingen binnen het Koninkrijk. Het kabinet wil het bestrijden van de zware criminaliteit over twee jaar overdragen aan de lokale korpsen. Maar een kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD vindt dat geen goed idee. Vanmiddag wordt duidelijk of de drie partijen en staatssecretaris Bijleveld een oplossing hebben gevonden voor het politieconflict op de Antillen. In China is het dodental van de aardbeving van afgelopen nacht opgelopen naar bijna 600. Volgens de autoriteiten zal dat aantal zeker stijgen omdat nog veel mensen bedolven liggen onder het puin. Er zijn meer dan 10.000 gewonden. Veel overlevenden brengen de nacht door in de vrieskou. Overdag wordt het een graad of 6. Het weer vannacht helder en droog. De wind zwakt wat af. Minima rond 3 graden en er is vorst aan de grond mogelijk. Overdag zonnig met een matige noordoostenwind en smiddags enkele wolkenvelden.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Het vuur ontstond gistermiddag en breidde zich zodanig uit dat de brandweer het nodig vond om het dorpje Bergen aan zee te evacueren. 450 inwoners en ruim 140 toeristen konden pas rond middernacht weer terug. Een uur later was de brand onder controle. Vorig jaar waren er ook een paar grote duimbranden in het gebied. Vermoedelijk was toen sprake van brandstichting. Staatssecretaris Bijleveld is het oneens met de Tweede Kamer over de politie op de Antillen. Nederlandse en Antilliaanse rechercheurs bestrijden daar nu samen de georganiseerde misdaad. Curaçao en Sint Maarten krijgen later dit jaar eigen politiekorpsen. Het kabinet wil het bestrijden van de zware criminaliteit over twee jaar overdragen aan die korpsen. Maar een kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD vindt dat geen goed